gebeurde in de buurt van de grens met Oekraïne. Rusland zegt dat er 65 Oekraïense krijgsgevangenen in zaten. Maar of dat klopt is moeilijk te controleren, vertelt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Het Russische ministerie van Defensie heeft het over eh, Oekraïnse krijgsgevangenen. Ehm, daar worden twijfels eh, over geuit, want eh, ja, krijgsgevangenen worden vaak per trein vervoerd. Uh, hoor je uit Oekraïne en ook het feit dat er maar zo weinig begeleiders waren, dat roept ook vragen op. Oekraïne zegt dat er helemaal geen Oekraïnse krijgsgevangenen in zaten, maar Russische raketten. Het is niet bekend waardoor het vliegtuig neerstort en of iemand het heeft overleefd. Paleis Soesdijk mag geen toeristische trekpleister worden. Een rijke familie die er eigenaar van is wilde een hotel maken en evenementen organiseren... in het paleis waar ooit prins Bernhard en prinses Juliana woonden. Omwonenden wilden het niet hebben en de bestuursrechter geeft ze nu gelijk. De afdeling bestuursrechtspraak komt tot de conclusie dat in dit geval onder andere de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid bij evenementen niet deugdelijk zijn onderzocht. Het hele plan zou tientallen miljoenen euro's kosten. Het Nederlandse bedrijf ASML zegt dat ze niets fout hebben gedaan. Ze leverden chipmachines aan China, terwijl ons land allemaal strenge regels had ingesteld voor die handel. Volgens ASML maakte dat hier nog niet uit, omdat de machines al waren besteld voordat de nieuwe regels er waren. En één wereldrecord op je naam hebben is al bijzonder, maar Betty uit Canada heeft er sinds afgelopen weekend drie Zit hij mee aan een zwemtoernooi voor 100-plussers en zwom iedereen op een hoopje. Hier tikt ze aan op de 400 meter vrije slag. Wonderful! Nou, echt een kijksport is het niet. Zwemmen voor 100-plussers. Betty deed er bijna 13 minuten over. Was wel 4 minuten sneller dan het oude record. Het weer, een droge dag met veel wind en wolken. Maar als het openbreekt is er ook best wat zon. Vanmiddag gaat het minder hard waaien en het wordt 10 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB Verkeersinformatie. Het rijdt langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Bij afrit Durgerdam gebeurde namelijk een ongeluk en er zijn twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten vanaf Amsterdam Hemhavens.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 line. But I'll come home at last. Ik ben het eerste uur begonnen van Lunchroom met Fleetwood Mac met Everywhere, gevolgd door Beat Me. En dat is de officiële song van de F1 Dutch Grand Prix van Davina Michel. En we gaan door met Pink, Rise Your Glass. too much. 5 a.m. Turn the radio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 Wijnplein filmavond. Bijeenkomst met film, soep en een broodje. Thema Leven met een haperend brein. Deelname is gratis. Vooraf moet u wel uw eigen even aanmelden via 5740330. 5740330 of g.hoeben at plus.zandvoort.nl. En het is dinsdag 30 januari van half zes tot half negen. De locatie? Pluspunt, Zandvoort Noord. De Beatles, In My Life. goodbye. 1 vandaag gaat over Eddie Cochran. En die is geboren in 1938 en die is overleden in 1960. En het was een Amerikaanse rockabilly-zanger en gitarist. Veel van zijn nummers gaan over de vreugdes van het leven als tiener. Hierin wordt hij vaak vergeleken met Buddy Holly. In 1955 nam Eddie Cochran zijn eerste plaat op als lid van de Cochran Brothers. Een duo dat hij samen met Hank Cochran vormde. De twee zijn echt geen familie van elkaar. Hank Cochran zou later ontwikkelen tot een bekende schrijver van countryliedjes. Ook ontwikkelde Eddie Cochran rond deze tijd tot een sessiemuzikant... en schreef hij een demo met Jerry Capehart, die later zijn manager zou worden. Enkele van zijn bekende nummers zijn... Come On Everybody, Summertime Blues en Three Step to Heaven. En die ga ik er ook achtervolgens draaien voor u. Come On Everybody, Summertime Blues en three steps to heaven. gonna raise a holler about a working all summer just to try to earn a dollar. Every time I call my baby, try to get a date. My boss says, "No die, son, you gotta work late." Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.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 één. step one, you find a girl who you love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. just follow. steps to heaven. Steps one to heaven. three was Elvis Presley met Can't Help Falling in Love. Rondje Oosterplas in februari. Tijdens de excursie van 11 februari kun je genieten van de duinlandschap en kom je er meer over te weten. Hoe zijn de duinen ontstaan en welke veranderingen hebben zich in de afgelopen eeuw voorgedaan? Wie zijn hierbij betrokken geweest en welke invloed hebben de exoten op de biodiversiteit in de duinen? En welke invloed hebben de mensen gehad op de duinen? Iedere jaargetijde heeft zijn schoonheid en er is altijd genoeg te zien. In de winter lijkt de natuur stil te staan, maar hoe bereiden de bomen en de planten zich voor op de koude tijden? En als we geluk hebben, kunnen we aan de sporen zien, in de sneeuw of in het zand, welke dieren in de duinen voorkomen. Ook in de winter is er dus voldoende te leren over de duinen. Vanaf het uitzichtpunt Sterrenberg heb je een mooi uitzicht op deze duinen. Zowel de binnenduinrand als het strand zijn vanaf dit punt te zien. Zaterdag 11 februari van 10 tot half 12. Het start parkeerplaats NPZK bij het informatiebord ingang Beek en Berg. Dit is een excursie in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Reservering of aanmelden is wel verplicht via www.np-zuidkennemerland.nl Robbie Williams Angels. I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate. And do they know the places where we go when we're gray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 forsake me I'm loving angels instead When I'm feeling weak Vandaag een verzoekplaats speciaal voor Janni, Ramses Shaffi en Liesbeth List met de pastorale. kleur van je licht. Ik geef je water in mijn hand en schelpen uit het zoute zand. Ik heb je lief, zo lief. Er komt de nacht en schijnt de koele maan. De nacht is te koud, de maan te grijs. Toen neem me toch mee naar je hemelpaleis. Daar wil ik zijn, alleen met jou. En stralen in het hemelblauw. 这离。 Nee, nooit sta ik een seconde stil. Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil. Geen leven dat ik niet begon. Je kunt niet meer bij jou vandaan. Ik heb je lief, zo lief. oplichting en weerbaarheid. Voorlichting over online en offline fraude. Om fraude sneller te herkennen en te voorkomen organiseert Pluspunt... in samenwerking met de politie en de gemeente deze voorlichtingsbijeenkomst. Deelname is gratis. Aanmelden kunt u via l.oudendijk of telefoonnummer 06 33 80 3279 06 3380 3279. En het is dinsdag 30 januari van half 2 tot half 5. De locatie, de blauwe tram, in het centrum. Milo, met The Kingdom. Where I'm from there are no mountains And time is standing still Where I'm from there's barely space left Still they're running up a hill Where I'm from, they don't like changes, even if alarm bells ring. Where I'm from, they have a princess. Where I'm from, they have a king. Where I'm from, they don't like dreamers. They're told to shut their mouth. Where I'm from, they're divided between the north and the south. Where I'm from, it's like a long night that never turns to day. Where I'm from, the kingdom's trembling. Where I'm from, they've lost the way. Singing. faster everything goes wrong. Where I'm from, I still remember. So I will sing it every day. That this kingdom's still my kingdom. It's encoded in my DNA. De instrumentaal van de week. Vangelis, geboren in 1943 en overleden in 2022, was een Griekse componist, muzikant en multi-instrumentalist die veelal gebruik maakte van synthesizers, piano, keyboards en andere elektronische instrumenten. Hij was vooral bekend van de filmmuziek van Chariots of Fire uit 1981, waarvoor hij een Oscar won, en Blade Runner uit 1982. En de nummer 1 hit Conquest of Paradise uit de film 1492. En die had hij in 1992. En het thema van het wereldkampioenschap voetbal 2002. Hoewel hij wel de godvader van de New Age muziek werd genoemd... zag hij New Age zelf als een stijl die de deur opengezet heeft... voor ongetalenteerde muzici om erg saaie muziek te maken. Verovering van het paradijs, oftewel Vangelis met Conquest of Paradise. the chilly hours and minutes of uncertainty. I want to be in the warm heart of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky I want to hide a while Behind your smile And everywhere I look Your eyes would find For me to love you now Would be the sweetest thing would make me sing I bet I may as well try and can catch the wind. Dee dee dee dee dee dee dee. my fears to help me to leave all my blues behind. standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Donovan met Catch in the Wind. Poëzie. In de week van de poëzie en de eerste editie van 2024 gaan we aan de hand van enkele gedichten op zoek naar parallellen in het werk van Jan J. Slauerhof en Gerrit Achterberg. De kosten zijn 3 euro, inclusief koffie of thee en natuurlijk wat lekkers. Aanmelden kan via l.oudendijk, plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 3380 3279. 06 3380 3279. En het is vrijdag 26 januari van 2 tot half 4. En locatie? De Blauwe Tram. Daryl en John Oates met You Make My Dream Come True. I want.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

music will